Bergwijn, Memphis Depay is mee. Bergwijn kan het helemaal zelf doen. Gunt hij de goal aan Depay? Ja, dat doet hij. 2-0 Memphis Depay. Zijn 17e goal in 2021 voor het Nederlands elftal. En zo gaat het toch nog met een comfortabele score gepaard ook. de Kuip ging het lang gelijk op, maar in de 83ste minuut scoorde Bergwijn de 1-0. En daarna kwam Memphis dus met de 2-0. Dat betekent dat Oranje zich mag opmaken voor Qatar 2022. In dezelfde pool speelde vanavond ook Montenegro tegen Turkije. Dat werd 1-2. Turkije gaat naar de play-offs. En over voetbal gesproken, de komende eredivisiewedstrijden lijken gewoon door te gaan. Dat melden onder meer AD en De Telegraaf. Vanwege de strengere coronaregels mag er voorlopig geen publiek op de tribune zitten. En clubs, zoals PSV wilden daarom dat de competitie tijdelijk wordt stilgelegd. Eén is eh, de supporters en de sponsoren. Die hebben ons vorig jaar op een ongelooflijk goede manier geholpen. En het tweede is gewoon ook financieel. Ja, uh, je gooit elke wedstrijd weer een miljoen euro weg. Daar lijkt de KNVB dus niet in mee te gaan. Ruim 52.000 basisschoolkinderen waren in de periode na de herfstvakantie niet op school vanwege corona. Blijkt uit een peiling van de Belangenclub van Schoolleiders. Of dit vergelijkbaar is met een griepseizoen is niet duidelijk. Vandaag meldt het RIVM dat kinderen nu vooral besmet raken met corona. En vraag je wel eens af of de koks die je ziet in een reclame echt kunnen koken? Nou, Fabio uit Boorden in Overijssel kan het in ieder geval wel. Hij speelt in een nieuwe pasta sausen reclame. Hoe die daar terecht kwam? Ja, ik heb een uh, eh, ding door de prijs die we hebben gewonnen. Als, uh, als Italiaanse restaurant van Nederland in 2019. En eh, door een video die ik heb gemaakt van, met 24 Kitchen. Ja, de directeur van het marketingbureau was helemaal enthousiast over de video die ik had met, hun, met 24 Kitchen gedaan. Ja, gescout dus en dat hij oorspronkelijk uit Italië komt speelde ook mee. Het weer, vannacht op sommige plekken buien, kouder dan 5 graden wordt het niet.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 My heart goes 22 girls in one. And none of them know what they're running from. yourself some angel wings skin 106.9 ZFN attention. It's your mistake for anyone, so you can take home everyone. Cause it's only just begun.